Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Turkse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op een gebied in Noord-Syrië... dat in handen is van Koerdische milities. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Er wordt al enige tijd gevochten om de regio... tussen deze milities en door Turkije gesteunde strijdgroepen. Het zou gaan om de eerste Turkse bombardementen in het gebied in Noord-Syrië... en bijna anderhalf jaar. Koutar Bouchalikt en Lisa Westerveld komen voor GroenLinks met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. Dat melden ze zelf op Twitter. Bouchalikt en Westerveld stonden op plaats 9 en 10. GroenLinks krijgt waarschijnlijk 8 zetels in de Kamer. De officiële uitslag van de verkiezingen komt vrijdag... maar veel gemeenten hebben de uitslagen al online staan. Inwoners van grote delen van de Australische stad Sydney... hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten vanwege overstromingsgevaar... Door zware regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden en is een belangrijke dam overstroomd. De verwachting is dat het noodweer bij Sydney nog dagen aanhoudt. Duizenden Israëliërs hebben gisteravond gedemonstreerd bij de ambtswoning van premier Netanyahu. Volgens Israëlische media was het de grootste demonstratie van dit jaar. De demonstranten eisen dat de 71-jarige premier opstapt, mede omdat hij wordt verdacht van corruptie. Over drie dagen zijn er verkiezingen in Israël. En de Likud-partij van Netanyahu doet het goed in de peilingen. De burgemeester van Miami Beach stelt een avondklok in... om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. De afgelopen tijd waren er steeds meer feestjes... waarbij de coronaregels niet werden nageleefd. De komende drie weken mag niemand zonder geldige reden... na acht uur s avonds op straat zijn in Miami Beach. Het weer, veel bewolking met in het zuidoosten lokaal wat regen... Vanmiddag op steeds meer plekken zon. Het wordt een graad of 8. De komende dagen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.